Eck met het NOS-journaal. De politie in Iran zegt 500 mensen te hebben opgepakt... voor het doorspelen van informatie aan de vijand. Volgens de Iraanse politie zou de informatie die was doorgegeven... zijn gebruikt bij het bombarderen van doelen in Iran. Waar en wanneer de arrestaties plaatsvonden is niet bekendgemaakt. De EU overweegt om marineschepen naar de straat van Hormuz te sturen... om schepen te bewaken... De Zeestraat is een belangrijke route voor tankers om van en naar grote olielanden te varen. Sinds de oorlog beschiet Iran schepen die er langs proberen te varen. President Trump had andere landen al opgeroepen om oorlogsschepen te sturen. Duitsland is daar erg sceptisch over. Hulpverlener Pieter Wittenberg is overleden. Hij werd vooral bekend door een jarenlange rechtszaak in Griekenland. Wittenberg werd daar aangeklaagd voor onder meer mensensmokkel... nadat hij boten met vluchtelingen op zee had geholpen. Begin dit jaar werd hij nog vrijgesproken, net als 23 andere hulpverleners. Kort daarna kreeg Wittenberg te horen dat hij ernstig ziek was. Hij besloot daarom te stoppen met zijn werkzaamheden als hulpverlener. Pieter Wittenberg overleed vrijdag, hij was 78 jaar. En deze nacht worden in Los Angeles de Oscars uitgereikt. De eerste Oscar was die voor beste vrouwelijke bijrol. Die ging naar de 75-jarige Amy Madigan... voor haar rol van tante Gladys in de horrorfilm Weapons. De Oscar voor beste animatiefilm gaat dit jaar naar K-pop Demon Hunters. De film gaat over een fictieve k pop groep die de wereld beschermt tegen demonen. Het was afgelopen jaar een van de grootste hits op Netflix... Vanwege de oorlog in het Midden-Oosten zijn er rond de Oscar-uitreiking extra veiligheidsmaatregelen genomen. Het weer vanuit het westen trekt een regengebied over en op sommige plaatsen kan het vannacht flink doorregenen. Het koelt af naar een graad of 5.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 ZFM. having too that you can be saved your life. find it in the mother's eyes, looking at her child. It's everywhere, yeah. can sing. I'll be of my heart. The only things I feel while walking down this empty road.